Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ongeveer de helft van Spanje heeft weer stroom na de grote storing van vandaag. Ook in Portugal gaat het de goede kant op. De premier van Portugal verwacht dat in de komende uren de stroomvoorziening in het hele land weer is hersteld. Hij zei ook dat alle overheidsdiensten operationeel zijn gebleven. Door de stroomstoring zijn eerder vandaag zeker 30.000 treinreizigers in Spanje gestrand. En op vliegvelden was het een chaos. Verkeerslichten vielen uit en veel winkels en restaurants sloten de deuren... omdat er niet gepind kon worden en de koelingen uitvielen. De directeur van de Israëlische Binnenlandse Veiligheidsdienst stapt op. Ronan Barr legt in juni zijn functie neer. Hij zegt dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt voor het falen van de inlichtingendienst... in de aanloop naar de aanslagen op 7 oktober door Hamas. Op de achtergrond speelt een ruzie tussen hem en premier Netanyahu. NOS-correspondent Daisy Moore en cameravrouw Edmee van Rijn... hebben een tegel gewonnen voor hun verslaggeving vanuit het Midden-Oosten. De Nederlandse journalistieke prijzen werden vanavond uitgereikt... in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Moor en Van Rijn deden onder andere verslag vanuit Syrië... na de val van het regime van Assad eind vorig jaar. En ook van de overblijfselen van het regime, zoals de beruchte naja gevangenis FC Volendam is voor de zevende keer kampioen geworden in de eerste divisie. De club won met 3-2 van Jong Utrecht... dankzij een hattrick van topscorer en aanvoerder Henk Veerman. Door de overwinning is de voorsprong op de nummer 2 Excelsior niet meer te overbruggen. Het stond al vast dat Volendam zou promoveren naar de eredivisie.